Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste drie long-covid-klinieken van Nederland openen vandaag hun deuren. In ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht kunnen mensen terecht... die chronische klachten hebben gehouden na een coronabesmetting. Ze zijn vaak uitgeput en hebben nauwelijks een sociaal leven. Patiëntenorganisatie Postcovid NL is heel blij dat het zover is... maar ze hopen daar wel dat er snel plek komt voor meer mensen met long-covid-klachten. Uiteindelijk eh, moeten we natuurlijk zorgen dat voor alle mensen in Nederland die zorg beter wordt. Dus dat iedereen terecht kan bij een arts die echt weet wat long-covid is... en hoe je in elk geval de klachten kunt verminderen. Naar schatting lopen er in Nederland een half miljoen mensen rond met long-covid-klachten... van wie honderdduizend er veel last van hebben. Een grote brand in een historisch pand in Rotterdam. Het gaat om een woonhuis. De brandweer kan er vanwege instortingsgevaar niet naar binnen. Twaalf omliggende huizen zijn geëvacueerd. De oudste zoon van Ridouan Taghi staat vandaag voor de rechter. De 24-jarige Faisal zou de drugshandel van zijn vader draaiende hebben gehouden... en hebben meegewerkt aan een plan om hem te bevrijden uit de gevangenis. Nederland liet hem vorig jaar oppakken in Dubai. En opnieuw een spannend avondje bekervoetbal. Een opvallende wedstrijd was die van Sparta tegen de amateurs van Hercules. Hercules hield goed stand. Ze gingen met 1-1 de verlenging in. Maar toen ging het helemaal mis. Sparta sloeg genadeloos toe en versloeg de Utrechtse amateurclub met 6-1. De aanvoerder van Hercules zag het na die voorsprong nogal zitten. Ja, dan ben je, dan ben je ontzettend blij en dan hoop je dat vast te houden. Maar ja, uiteindelijk valt hij best snel weer eh, aan hun kant dat het 1-1 staat. Ja, dat het op zo'n manier gaat lopen, dat, eh, <laughs> dat hoop je uiteindelijk niet. Nee. Profclub FC Emmen mag ook niet verder bekeren na gisteren.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 Een kantoor van de VN-hulporganisatie UNRWA op de westelijke Jordaanoever is zwaar beschadigd geraakt. Volgens UNRWA werd het kantoor aangevallen door bulldozers van het Israëlische leger, waardoor het nu onbruikbaar is. De academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht openen vandaag een long-covid-kliniek. Later volgen ook de andere vier academische ziekenhuizen. Ongeveer 100.000 mensen kampen met een ernstige vorm van long-covid in Nederland. En in Rotterdam woedt een grote brand in een historisch huis op het Noordereiland. Voor zover bekend was er niemand thuis.